Mark Visser met NOS Journaal. Hillary Clinton heeft volgens haar arts een longontsteking. Ze werd vandaag onwel bij een herdenking van de aanslagen op 11 september 2001. Op beelden was te zien hoe ze bij de herdenking door agenten van de Secret Service wankelend in een busje werd geholpen. Haar arts bracht zojuist de verklaring uit dat vrijdag bij een controle is vastgesteld dat Clinton een longontsteking heeft. De 68-jarige democratische presidentskandidaat is geadviseerd om rust te nemen en haar campagneschema aan te passen. Ze heeft antibiotica voorgeschreven gekregen. De Franse politie heeft een jongen van 15 opgepakt... die plannen zou hebben gehad voor een aanslag in Parijs. En zou via sociale media contact hebben gehad met een Franse terreurverdachte. die wordt ook in verband gebracht met de drie vrouwen... die kort geleden bij de Notre-Dame werden opgepakt... met gasflessen in hun auto en de moord op een priester in Normandië. Op een van de grootste Griekse eilanden, Tassos, staan grote stukken bos in brand. De noodtoestand is uitgeroepen op het eiland dat voor de kust van Noordoost-Griekenland ligt. Op vier plaatsen op Tassels woedt brand, vermoedelijk door blikseminslagen tijdens noodweer. Bij het blussen is een brandweerman gewond geraakt. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis Door, zijn toegekend aan Wiene Dieriks en Hans Kesting. Ze kregen de prijs uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in de Amsterdamse stad Schouwburg. Wiene Dieriks werd geprezen voor haar rol in de bijna solo voorstelling Helpdesk. Hans Kesting werd onderscheiden vanwege zijn hoofdrol in Kings of War. Hij kreeg in 2008 ook al een Louis d'Or. Het weer Vannacht opklaringen en hier en daar mist.